Mark Visser met het NOS Journaal. Bewijzen van test gaan volgende maand zelfsturende auto's rijden op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. 50 auto's doen volgende maand aan de test mee. Volgens de leasemaatschappij die eraan meewerkt is het de eerste test met zoveel auto's tegelijk. De A2, die op dat punt vijf rijstroken heeft, wordt er niet voor afgesloten. Het experiment wordt op 16 maart gedaan tussen het gewone verkeer gaat niet om helemaal zelfrijdende auto's, maar om zogeheten hoogautomatische auto's. Daarbij wordt de snelheid automatisch aangepast aan een voorligger en sturen ze automatisch bij om op de rijstrook te blijven. De EU heeft door tijdgebrek steken laten vallen bij de controle op de Griekse hervormingen. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Sinds 2011 waren 50 experts bezig met maatregelen om Griekenland uit de financiële malaise te halen. Maar er werd nauwelijks bijgehouden of en hoe de Griekse regering hervormingen doorvoerde. Dat kwam doordat er haast was geboden om Griekenland te helpen. Bovendien was het Griekse politieke klimaat instabiel, wat de invoering en de uitvoering van de hervormingen flink afremde, zegt de Rekenkamer. Er is nog altijd veel mis bij schoonmaakbedrijven in de fastfoodsector. Personeel maakt veel te lange dagen, wordt onderbetaald en er werken mensen zonder werkvergunning en er wordt gesjoemeld met uitkeringen. Is gebleken bij controles door de inspectie, de Belastingdienst, het UWV en de IND bij 50 bedrijven. De misstanden werden vastgesteld bij zowel franchise-ondernemingen als eigen bedrijven waar een schoonmaakbedrijf werd ingehuurd. Wel neemt het aantal overtredingen af, zegt de inspectie. En fastfoodbedrijven doen minder zaken met schoonmaakbedrijven die in de fout gingen. Het weer, strak blauw, de zon schijnt volop, het is maximaal 5 graden. Komende nacht wordt het opnieuw koud met in het oosten lokaal min 8. Morgen iets meer wolken, maar blijft droog en het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 Rotterdam-Gouda tussen Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer.